Anders moet de boel straks weer op slot. OMT heeft ook gekeken naar het 2G-systeem voor de horeca... en denkt dat dat echt gaat helpen. Verslaggever Thomas Pekschoor legt uit. Het zit hem erin dat dan uiteindelijk ongevaccineerden niet meer naar de horeca toe kunnen. Zij kunnen daar aangestoken worden, besmet worden door andere horecabezoekers... en hebben een hogere kans om in het ziekenhuis te komen. Ja, als ze niet meer in de horeca zijn, dan is dat niet zo. En dus zegt het OMT, dat zou uiteindelijk het aantal ziekenhuisopnames moeten verlagen. Het is gisteravond weer op een paar plaatsen onrustig geweest, maar er is nergens gereld. In Zwolle werden zo'n 40 demonstranten weggestuurd en 13 mensen opgepakt. Sommigen liepen rond met vuurwerk. In Apeldoorn werd de politie bekogeld met vuurwerk en de jongeren van alles op en rond een rotonde. In Roosendaal ging een bushokje in vlammen op. Acht mensen werden opgepakt. Het bloedbad in de Amerikaanse plaats Waukesha in Wisconsin was geen terrorisme, zegt de politie. Een man reed met een terreinwagen in op een kerstoptocht. Vijf mensen overleefden dat niet. Bijna 50 mensen raakten gewond. Waarom de man op de parade inreed is niet duidelijk... maar hij had dus in ieder geval geen terroristisch motief tv-kijkers vinden dit de irritantste reclame van het jaar. Zo kunnen we niet slapen. Ik wil dat we een alarm installeren. Goed idee. Ik ga meteen bellen. Beveiligingsbedrijf Very Sure won gisteravond de Lode Leeuw van het tv-programma Radar. Er was ook een prijs voor de irritantste BN'er in een reclame. Die ging naar Henny Huisman. Vond hij niet zo erg. Ze vinden mij irritant. Ja, ze vinden jou irritant. En, ja. Kijk, ik heb ook twee televisieringen, zoals je weet. Dan heb ik ook twee van die, van die lode leeuwen. Ja, dat houdt elkaar in evenwicht. Ja, een beetje wel. Nou, hij gaat gewoon in mijn museum ook. En ik kreeg de prijs dus voor de tweede keer. Nu voor het spotje van meubelzorg, eerder al voor de postcode loterij. Het weer veel wolken. In het zuiden kan het eerst een beetje regenen. Het klaart vanmiddag ook weer op. Het wordt 6 graden in Limburg tot 11 aan de kust. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar plekken die opvallen in de regio. Om te beginnen de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Daar 4 kilometer file vanaf Muiden tot aan knooppunt Watergaasmeer. Daar is de linkerrijstuk dicht omdat het wegdek daar in slechte toestand is. Reken daar op een kwartier vertraging. Wat ook nog opvalt is de A7 van Horen naar Zaanstad. Daar voor Purmerend Noord 3 kilometer file. Daar was vanmorgen een ongeluk gebeurd, maar de weg is dan nu weer vrij. Vertraging is daar zo'n 10 minuten. En tot slot nog de N201 vanuit Hoofddorp naar Uithoren. Daar vanaf de A4 2 kilometer file tot aan Schiphol Oost.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 I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been hurt. until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. won't come And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. gonna change Just wait for better days You've seen too much of pain Now you don't even know That your story's gonna change Just wait for better days I promise you I won't let go I know you've been hurting Waiting on a train that just won't come The rain, it ain't permanent And soon sun We'll be dancing in the sun And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Belastingdienst koos vooral mensen met een laag inkomen uit... om extra te controleren op fraude met toeslag voor kinderopvang. Dat zegt de fiscus tegen RTL Nieuws en Trouw. Op een aantal plaatsen was het gisteravond onrustig. In Zwolle werden 13 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk... en niet iedereen kon zich legitimeren. En ook in Roosendaal, Apeldoorn en Groningen was het onrustig. Bij een ongeluk met een toeristenbus in Bulgarije... zijn zeker 45 mensen om het leven gekomen. In totaal zaten er 52 mensen in die bus. Die kwam uit Noord-Macedonië. Dan het weer nog bewolkt. In het zuiden nog wat regen. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 6 tot 11 graden. drunk and all of our thumbs went up in the air. Tongue in the wind, listen to the thunder. we're surrounded by the comfort and protection of the move, move, move, move. Get out the way of me and my crew, crew, crew, crew. I'm in the club, so I'm gonna do, do, do, do. Just what the fuck came here to do, do, do, do. Yep, yep, cause it goes on and on and on. And it goes on buiten voor je wakker wordt. Als de hele wereld slaapt. De hele wereld slaapt. Ik haal mijn fiets heel zachtjes van het slot. Voordat de liefde hier ontwaakt.